Dit is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. In Boel rustig gebleven vanavond. De politie is opnieuw massaal aanwezig op straat. En er is ook een groeiend aantal Britten dat buurtwachten hebben ingesteld... om hun eigendommen zelf te beschermen. In Londen zijn in verband met de rellen van de afgelopen dagen... meer dan 800 mensen opgepakt voor plundering en vandalisme. Honderden mensen zijn al aangeklaagd, onder wie een jongen van 11. In de Britse hoofdstad blijft een rechtbank speciaal de hele nacht open om zaken te behandelen die met de rellen hebben te maken. De beurzen op Wall Street hebben flinke verliezen geleden. Na het herstel van gisteren dook de Dow Jones meteen na de opening in de min. De index sloot op een verlies van ruim 4,5% en dook weer onder de 11.000 punten. Ook de Europese beurzen zagen afgelopen dag een winst van gisteren verdampen. In Amsterdam sloot de AEX vanmiddag 3,4% lager. De beurs in Frankrijk sloot bijna 5,5% lager en die in Italië 6%. Die twee landen worden door beleggers met argusogen bekeken vanwege de schuldencrisis. De brand in een sportschool in Heerlen is onder controle. De brand brak even voor 9 uur uit, mogelijk in de sauna van de sportschool. Aan het einde van de avond gaf de brandweer het zijn brandmeester. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het gebouw is wel volledig in de as gelegd. De bewoners van vier huizen in de omgeving zijn geëvacueerd. Of ze vannacht nog terug kunnen is nog onduidelijk. In een Noord-Koreaanse krant is een stuk opgedoken over een Nederlandse man die wordt vermist in Noord-Korea. Het is een postzegelhandelaar uit Utrecht die drie weken geleden naar Pyongyang vloog om postzegels en kunst te kopen. Hij zou op 30 juli terugvliegen. Noord-Korea plaatst uit propagandaoverwegingen wel vaker stukjes over buitenlanders. Het weer vannacht en morgenochtend in het noorden regen.